Twee van hen zouden zijn opgepakt. Op dit moment zijn in meerdere plekken in Iran mensen de straat opgegaan... om de dood van Masa Amini te herdenken. Die overleed vandaag precies 40 dagen geleden... nadat ze was opgepakt door de moraalpolitie. Er is iemand opgepakt voor een schietpartij op Amsterdam Centraal anderhalve week geleden. Rond half één s'nachts begon daar toen iemand te schieten. Twee mensen raakten gewond, moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met ze. De verdachte die nu is opgepakt is een man van 33... die volgens de politie geen vaste verblijfplaats heeft. Op dit moment trapt Ajax de vijfde groepswedstrijd in de Champions League af. Tegenstander vanavond is Liverpool. Ajax won tot nu toe alleen van Rangers. En staat op grote achterstand van Napoli en Liverpool. Volgens sportcollega Arman Afsaroglu is de kans dat Ajax na de winter nog in de Champions League speelt minuscuul. Ze moeten vanavond winnen met minimaal twee doelpunten verschil. Zelfs als dat is gelukt, heeft Ajax het nog niet in eigen hand. Want dan moet Liverpool volgende week ook nog eens de laatste wedstrijd gaan verliezen tegen Napoli. Dus er moet heel veel gebeuren. Wil Ajax de Champions League nog eh, een vervolg kunnen geven? Het is niet uitgesloten, maar de kans is wel heel klein. En na al die romcoms met hetero-stellen draait vanaf vandaag Bros in de Nederlandse bioscopen. In deze film gaat het over twee mannen die verliefd op elkaar worden. Dat maakt Bros de eerste gay romcom van een grote Hollywood-studio. Filmjournalist Robert Blokland weet wel waarom het lang duurde voordat zo'n film eraan kwam. Hollywood deed erg in conventies. En eh, we leven, eh, hoe je het ook bent verkeerd, in een eh, ja, tamelijk witte, heteronormatieve samenleving. Dus de meerderheid van het bioscooppubliek is wit, is hetero. En gaat volgens Hollywood in elk geval het liefste naar films die over ja, mensen gaan die in die mal passen. Het heeft ook heel lang geduurd voordat Hollywood eindelijk een actiefilm maakte met alleen maar zwarte personages. Black Panther. En die deed het hartstikke goed. Het is afwachten wat Bros gaat doen. Het weer, vanavond droog en helder. Morgen zonnig, einde van de middag kans op een buitje.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort wel 10 minuten tijdverlies tussen in Muidenberg en Hilversum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen iets minder dan 10 minuten oponthoud. De N247 is wat drukker van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland.